Levi van Eck met het NOS-journaal. De EU en het Verenigd Koninkrijk staan op het punt een vaccindeal te sluiten, schrijft de Britse krant The Times. Daarmee zou een eind komen aan de ruzie over leveringen van AstraZeneca. Vanwege die ruzie dreigt de EU de export van Pfizer-vaccins naar het Verenigd Koninkrijk te blokkeren. Er zou nu zijn afgesproken dat die blokkade er niet komt. In ruil daarvoor zouden de Britten afzien van een langlopend leveringscontract van AstraZeneca-vaccins... die in Nederland worden geproduceerd. Volgens de Times kan de deal nog dit weekend worden ondertekend. Boskalis hoopt over een paar dagen het vastgelopen containerschip in het Suezkanaal los te krijgen. Dat zei topman Perdowski in Nieuwsuur. Er is al veel grond onder het schip vandaag gebaggerd. Er zijn twee zware sleepboten onderweg en er komt hoogtij aan... Als het dan nog niet lukt, kunnen er containers van het schip af worden gehaald. Daarvoor nu, wordt nu al een kraan geïnstalleerd. Nederlandse musea beschikken over 114 objecten die zijn geroofd uit Nigeria... blijkt uit onderzoek dat Trouw in handen heeft. Het gaat om metalen sculpturen en plaquettes die in 1897 door Britse militairen werden meegenomen uit een paleis. Minister van Engelshoven heeft een plan klaar liggen om de gestolen kunst terug te geven aan Nigeria. Ook de tweede inzending van Wit-Rusland voor het Eurovisie Songfestival is afgekeurd. Het nummer, gespeeld door aanhangers van president Lukashenko... is volgens de organisatie net als de eerste inzending te politiek beladen. Omdat de deadline voor de inzendingen inmiddels is verstreken... kan Wit-Rusland dit jaar niet aan het Songfestival meedoen. Het weer vanochtend pittige buien met kans op hagel, onweer en windstoten. Vanmiddag grotendeels droog met meer zon en geleidelijk minder wind. Het wordt dan 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het noorden bewolkt met kans op wat regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt geregeld de zon bij 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Hoofddorp en Hoogmade is de vertraging drie kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht.